Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het verpleeghuis in Gelderland dat te maken heeft met een corona-uitbraak... denkt dat gevaccineerde bewoners besmet zijn geraakt via een bezoeker. In het woonzorgcentrum in Wil zijn 12 van de 29 dementerende bewoners ziek. Het merendeel van hen heeft zowel een eerste als een tweede prik gehad. Om verdere verspreiding tegen te gaan worden tijdelijk minder bezoekers toegelaten tot het verpleeghuis. Over het algemeen hebben de bewoners die ziek zijn geworden milde klachten. Een aanslag met een autobom heeft in het oosten van Afghanistan aan zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. De ontploffing was bij een pension. Onder de doden zijn middelbare scholieren en politiemensen. Mogelijk liggen er onder het puin nog meer lichamen. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Het kabinet heeft het verbod op passagiersvluchten uit coronarisicogebieden verlengd. De maatregel zou vandaag aflopen, maar is nu verlengd tot 15 mei. Tot die tijd zijn er geen vliegtuigreizigers welkom uit India, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika... omdat daar extra besmettelijke coronavarianten rondgaan. Voor onder meer medisch personeel geldt een uitzondering... en verder zijn ook vrachtvluchten nog welkom. Het Mars-helikoptertje heeft voor de vierde keer boven de rode planeet gevlogen. Dat zou eigenlijk donderdag moeten gebeuren, maar toen kwam het toestel door problemen niet van de grond. Volgens NASA vloog de helikopter nu verder en sneller dan de vorige keren. Bijna twee weken geleden ging het toestel van 1,8 kilo voor het eerst boven Mars de lucht in. Het weer, het blijft op veel plaatsen droog. In het binnenland koelt het lokaal af tot rond het vriespunt. Ook is er kans op wat mist.